Mark Visser met het NOS Journaal. Een hotel- en congrescentrum in Wageningen is ontruimd vanwege een grote brand. Tenminste 170 mensen zijn uit hun hotelkamers gehaald. De brandweer controleert nu alle kamers om te zien of er nog mensen zijn achtergebleven. De brand in hotel Hof van Wageningen zou zijn ontstaan in een liftschacht. Op verschillende verdiepingen is vuur te zien. Volgens de brandweer hebben acht mensen rook ingeademd. De Sociale Verzekeringsbank heeft een zorgcentrum gevraagd te zwijgen over problemen met betalingen. In ruil daarvoor zouden nieuwe pgb-gelden sneller worden overgemaakt, zegt de directeur van het zorgcentrum. De directeur ging akkoord met het spreekverbod naar eigen zeggen omdat ze niet anders kon. Maar nu zoekt ze toch de publiciteit omdat het opnieuw misgaat met de betalingen. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat hij verbaasd is over de afspraken. D66 en de PvdA willen af van het verbod op majesteitsschennis. De partijen noemen het verbod onnodig... omdat er al een algemene wet is die belediging, smaad en laster verbiedt. Daar kan ook de koning gebruik van maken, vinden D66 en de PvdA. Op majesteitsschennis staat nu een maximale celstraf van vijf jaar. Bij de Bermuda-eilanden heeft een groot cruiseschip urenlang vastgezeten op een rif. Het liep vast toen de elektriciteit even uitviel en het schip stuurloos werd. Aan boord van het Noorse schip waren bijna 3000 mensen, maar er is niemand gewond geraakt. Duikers onderzoeken of er schade is. In de Duitse stad Hannover is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor werden ruim 30.000 mensen geëvacueerd. De bom werd gistermiddag gevonden bij sloopwerkzaamheden. Omdat hij was verschoven, moest hij zo snel mogelijk worden ontmanteld. De evacuatie was een van de grootste uit de Duitse naoorlogse geschiedenis. Het weer, de dag begint met regen in de kuststreek, maar later trekken de buien verder landinwaarts. Vooral in het oosten is er kans op hagel en onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het DfM verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files met meer dan 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Maardenberg 6 kilometer. En op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 4 en bij knooppunt Everdingen 7 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Echtelt 3. En bij Wadenooien nog eens 10 kilometer.